militaire oefeningen om meer aan de westkust in de buurt van de betwiste grens met Noord-Korea. Zo'n twee weken geleden bestookte Noord-Korea een eiland in dit gebied met granaten, waardoor de spanningen tussen de twee landen is opgelopen. Noord-Korea had de regering in het zuiden opgeroepen om af te zien van deze militaire oefeningen, maar volgens de regering in Seoul zijn ze gerechtvaardigd. Een meerderheid in de Tweede Kamer ziet nu nog niets in een parlementaire enquête naar seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Zo'n 200 slachtoffers willen graag zo'n enquête omdat ze geen vertrouwen hebben in de commissie Deetman. Maar de Kamer wil het rapport van Deetman eerst afwachten en pas daarna kan worden vastgesteld of hij zijn werk goed heeft gedaan. Tientallen huizen in Colombia zijn bedolven onder een dikke laag modder na een aardverschuiving. Daarbij zijn zeker twee doden gevallen. Het noordwesten van het land heeft al weken te kampen met zware regenval. Het is onduidelijk hoeveel mensen er zijn getroffen. Het Rode Kruis zegt dat er mogelijk 200 doden zijn, maar de lokale autoriteiten melden dat er enkele tientallen vermisten zijn. Geert Dales, oud-bestuursvoorzitter van Hogeschool in Holland, heeft de Zwarte Piet 2010 gekregen. Dit is een prijs voor het schenden van oeroude Hollandse waarden. Dales krijgt hem vanwege de gouden handdruk die hij kreeg bij zijn vertrek en het dubieuze declaratiegedrag van de bestuurders van in Holland. Andere genomineerden voor de Zwarte Piet waren Nigel de Jong, de voetballer, en horecamagnaat Stuart Kooistra. Nederland heeft het WK darts voor landenteams gewonnen. In Engeland wonnen Raymond van Barneveld en Koos Stompé van Wales. Het werd in de beslissende partij 8-5 voor Nederland. Het is voor het eerst dat het WK darts voor landen is gehouden. Het weer. Vanochtend kan het lokaal mistig zijn.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 to get me through. as if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, Losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart, everybody sees the wind blow.